Maar eh, we hebben hem toch gevonden. Flip, Flop en Bob van eh, Floyd Kramer, onze tune. En dan kunnen we zeggen van hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live... met de eerste Matchbox nummer 47 op 2 oktober 2014. We zijn te beluisteren via de ether op 104.5... via de kabel, pardon, op 104.5 de Eter op 106.9 en internet ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan er even lekker tegenaan. We gaan beginnen met twee hits uit de jaren 60. Wie dat zijn, wat het was, waar, hoe en waarom en zo. Dat hoor je zo meteen. Veel plezier. serie van de Supremes... die begon natuurlijk met Where Did Our Love Go... maar deze was net even een kwartaaltje daarvoor uitgebracht. Geschreven ook door Holland Dozier Holland... en begeleid muzikaal door de Funk Brothers... When the Love Light Starts Shining Through His Eyes... En die was toch ook niet misselijk, kunnen we Uit 63 en het jaar daarvoor hadden we een one-hit wonder... The Exciders, met Tell Him. Franstalige platen draaien we niet heel vaak. En eh, deze is wel bijzonder, bijzonder leuk ook. Michel Polnareff met La Poupée qui fait non. En de gitaar wordt gespeeld door Jimmy Page. La Poupée qui fait non, dat was eh, Michel Polnareff. Hij had nog een paar andere hits ook eh, in Nederland en all over Europe. Ta ta ta ta, dat is ook eh, bekend van André van Duin. Maar dat is een heel ander liedje. En Love Me, Please Love Me, Michel Polnareff. We gaan naar 1968, naar een LP For Once in My Life van Stevie Wonder. En daar staat op I Don't Know Why... Een geweldig nummer. En het is op single uitgekomen als bekantje van Ma Chérie Amour. Hier is I Don't Know Why. kick me when I'm down. That's your rule. I don't know why I love you, but I love you. Ooh. Oh, you never stop your cheating ways with another guy. You laugh in my face. baby ik heb gelukkig een top 10 van eh, hele goede platen. En daar staan er wel duizend in, gelukkig maar. En daar hoort deze ook bij. Eh, I Don't Know Why van Stevie Wonder. Eh, normaal gesproken hebben we na vier platen de top 40 van 50 jaar geleden. Maar als er geen nieuwe platen zijn binnengekomen, dan heeft het ook weinig zin. Dus die slaan we deze week gewoon even over. We gaan naar een, een man die lid was van de groep Hello. En die hadden een hit met Tell Him in 1974. En dat Tell Him, daar zijn we mee begonnen van de Exciders... Alleen een van de mannen, Keith Marshall, die ging voor zichzelf beginnen... en deed dat niet onverdienstelijk. In 81 een hit met Only Crying. Goeiemiddag. She is gone, she is gone. 1966 een eh, Spicks and Specks van de Bee Gees. En het was in Europa alleen maar een grote hit in Nederland. Een tweede plaats. In Australië en Nieuw-Zeeland scoorden ze ook heel goed. Maar in Europa deden ze het alleen maar in Nederland goed. Met dit nummer dan. Althans. Eh, we gaan even wat doen aan Swamp Rock. En dan is daar maar één hele grote naam in. Tony Joe White. Van zijn tweede LP Continued gaan wij draaien het nummer Roosevelt en Ira Lee. En het werd geproduceerd door Billy Swan... En die kennen we dan ook weer van I Can Help. Dus die draaien gewoon achter elkaar. Out ah, is about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting there on a log. One of them is kind of a big fella. another the other one is a, little bit smaller. he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're gonna do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far because he digs him. He's cool. So it's cool. Roosevelt and I Lee. bullfrog legs and go out and steal some chickens. No Roosevelt's like his now. Yeah, <laughs> yeah. Ooh, sure, it tastes good. Yes, it would. I love my chicken. hit uit 1974 eh, voor Billy Swan met I Can Help. En daarvoor had hij de productie van het nummer van Tony Joe White. Eh, dat was Roosevelt en Ira Lee. Uh, wie kent nog de tune van Married with Children? Gezongen door Frank Sinatra. Het kwam uit een musical uit 1955. De musical heette Our Town. En het nummer Love and Marriage. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try, try, try to separate them. It's an illusion Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Al Bundy. Ik zie hem nog zo voor me. Dit was eh, Frank. Frank Sinatra natuurlijk. Old Blue Eyes met eh, Love and Marriage uit 1955. We gaan naar de tip van Willem. En eh, hij mag er weer zijn. Hij mag er weer zijn. Het is een nummer geschreven door Bob Dylan. En het komt voor, op een LP voor van The Birds van Younger Than Yesterday uit 1967. De tip van Willem, The Birds and My Back Pages. so much joy. Oh. Pages. En dat waren The Birds. Ik ben benieuwd waar hij volgende week mee komt. Dat zullen we binnenkort horen. En we gaan naar de Temptations. De eerste opname van het nummer Papa Was a Rolling Stone... was van die Undisputed Truth. Ook een Motown groep, maar die had er niet zo'n succes mee. En de Temptations deden er een keer over.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 Geweldig nummer. Um, the Middle of the Road, dat denk je natuurlijk meteen aan alle hits die ze gescoord hebben. Maar ze hebben ook nummers gemaakt die geen hit werden en eh, op LP's terechtkwamen. En toch zeker zeer de moeite waard waren. 1972 kwam dit nummer uit, On This Land. moet eerlijk zeggen, ik vind dit nummer eigenlijk nog veel beter dan Jerby Jerby Jeep Jeep. On This Land, dit was Middle of the Road met zangeres Sally Carr. Ehm, altijd weglopen van problemen of eens een keertje de buik erin.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 We found things to do in stormy weather. his way Song van de LP van de Stills Young Band, Long May You Run. Alle kenmerken van een Neil Young hit natuurlijk. Stem, compositie, van alles en nog wat. Eh, de laatste vocale voor het nieuws, die komt van 1964. Eh, wat zeg ik? 1968. De jaren gaan snel in die tijd, ja. Eh, Herman's Hermits en Sunshine Girls. Sunshine. Sunshine girl, I feel your eyes on me. Your looks excite me. fine girl. So laatste minuut gaan we even buiten de Damkring met Billy Preston.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 in verband met de afpersingszaak van John en Linda de Mol... De man liet een doos gebak met daarop een dreigbrief bij John de Mol bezorgen. In de bakkerij waar hij de gebakjes kocht hingen geen bewakingscamera's. De politie noemt dat zonde. Zelfs als de man alleen op zijn rug was gefilmd... hadden mensen hem kunnen herkennen aan bijvoorbeeld zijn loopje. Inmiddels zijn bij de politie ruim 300 tips binnengekomen over de zaak. De politie in Hongkong dreigt met ingrijpen als de demonstranten overheidsgebouwen gaan bezetten. Als het nodig is zal gepast geweld worden gebruikt, zegt een woordvoerder. Op foto's die in de lokale media zijn verschenen is te zien dat de politie kisten met rubberkogels, traangas en wapens aanvoert. Het is onduidelijk of de politie deze middelen ook echt zal inzetten of alleen probeert de betogers te intimideren. De demonstranten geven de stadsbestuurder tot middernacht om op te stappen, maar dat lijkt hij niet van plan te zijn. De Hajj in Saoedi-Arabië verloopt dit jaar anders dan andere jaren vanwege de uitbraak van ebola. Het land heeft strenge maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich daar de komende dagen verspreidt. Saudi-Arabië heeft geen visum gegeven aan mensen uit gebieden waar ebola voorkomt. Dat zijn vooral West-Afrikaanse landen. Daarnaast zijn 22.000 medici ingezet die gevallen van ebola moeten opsporen. Er zijn speciale ruimtes ingericht waar pelgrims in quarantaine kunnen worden geplaatst. Ongeveer 2 miljoen moslims zijn naar Mekka gekomen voor de hajj. De praatpalen langs snelwegen en provinciale wegen zijn uiterlijk halverwege 2017 allemaal weg. Dat schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer. Door de mobiele telefoons en de opkomst van moderne alarmeringssystemen in auto's zijn de palen niet meer nodig. Zo concluderen de ANWB en Rijkswaterstaat. Als de praatpalen minder dan 30.000 keer per jaar worden gebruikt, worden ze al voor 2017 weggehaald, schrijft Schultz. In 2012 werden de palen 39.000 keer